Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakbond FNV maakt zich zorgen over de vakantiedrukte komende zomer op Schiphol. Het is nu in de meivakantie al bijzonder druk met lange wachttijden als gevolg. Dat komt volgens de FNV door een tekort aan beveiligingspersoneel. Ook zou de planning van Schiphol en de beveiligingsbedrijven niet soepel verlopen. Er moet volgens de bond nu direct personeel bijkomen, zodat die mensen voor de zomer zijn opgeleid. Het aantal reizigers op Schiphol groeit harder dan verwacht. De luchthaven zegt dat er al extra beveiligingspersoneel is ingehuurd... en dat de meivakantie goed zal worden geëvalueerd. De Amerikaanse verfproducent PPG rekent erop dat de overname van Axel Nobel doorgaat. De aandeelhouders van Axel Nobel zijn enthousiast, zegt, zegt PPG-topman McGarry. Dat blijkt volgens hem uit de stijgende aandelenkoers. PPG deed vandaag een nieuw bod op het Nederlandse bedrijf van 27 miljard euro. Volgens McGarry hebben de aandeelhouders geen vertrouwen in de directie van Axel die op eigen kracht de winstgevendheid wil vergroten. Als Axel blijft weigeren om met PPG in gesprek te gaan, komen de Amerikanen mogelijk met een vijandig bod om de overname door te drukken. Eurocommissaris Timmermans vindt het hoopvol dat in Frankrijk twee politici met een duidelijke boodschap de verkiezingen hebben gewonnen. Het is volgens hem belangrijk dat politici ergens in geloven en voor hun mening staan. Kandidaten die volgens Timmermans een beetje zo-zo waren, hebben het slecht gedaan, zegt hij in een gesprek met de NOS. Nu de Fransen kunnen kiezen tussen Macron en Le Pen... hebben ze volgens Timmermans de keuze tussen twee visies... die van een open wereld waarin landen samenwerken... en die van een gesloten samenleving die zich afsluit voor de rest van de wereld. Timmermans wil geen stemadvies geven... maar hoopt wel dat de visie van een open samenleving wint. Het weer, op steeds meer plaatsen regen, minima vannacht rond 4 graden. Morgen af en toe zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer.